Lot Lewin met het NOS Journaal. Nabestaanden van van de MH17-ramp proberen al bijna drie jaar de laatste bewegende beelden van hun dierbaren te zien. Maar het OM wil de camerabeelden niet vrijgeven. Dat zegt de stichting Vliegramp MH17 tegen RTL Nieuws. Het gaat om beelden van de bewakingscamera's op Schiphol voor het vertrek van vlucht MH17 op 17 juli 2014. Die zijn in het bezit van het Openbaar Ministerie. Volgens het OM kunnen de beelden niet zomaar vrijgegeven worden in verband met de privacy. Daarnaast zou het ondoenlijk zijn om op alle beelden te zoeken naar de slachtoffers. Het verzoek voor het vrijgeven van de beelden ligt nu bij minister Blok. De veroordeelde wapensmokkelaar Guus Kouwenhoven wil via het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voorkomen dat hij gevangen wordt gezet. Kouwenhoven kreeg gisteren 19 jaar celstraf opgelegd voor wapensmokkel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden in Liberia. De veroordeelde zegt dat hij te ziek is om vast te zitten. Drie Nederlandse militairen waren aanwezig op de legerbasis in Afghanistan toen daar gisteren een aanslag werd gepleegd door de Taliban. Ze raakten niet gewond. Volgens het Afghaanse leger vielen bij de aanslag ongeveer 50 doden en 70 gewonden. Volgens andere militaire bronnen heeft de aanslag zeker 140 levens geëist en raakten meer dan 100 mensen gewond. Voetbal dan. NEC moet zich zo goed als zeker gaan opmaken voor de na-competitie. De ploeg verloor thuis met 0-1 van Excelsior. De Kralingers zijn daardoor vrijwel zeker van lijfsbehoud in de eredivisie. Het verschil tussen NEC en de veilige 15e plaats waar Roda JC nu staat is twee punten en dat wordt lastig om in te halen. En dan het weer. Op de meeste plekken blijft het droog vannacht. De temperatuur daalt naar 1 tot 5 graden met in Limburg kans op voorstaande grond. Morgen wisselend bewolkt en in het noordoosten kans op een bui. Het wordt 9 tot 12 graden.